in de strikken van jouw net. Een passie waarin ik blijf hangen. Ik kan me niet bewegen, mijn hele lijf verzet zich tegen mijn hart vol verlangen. Mijn handen druk ik stevig op mijn oren en toch hoor ik nog overal jouw stem. Ik knijp mijn ogen dicht, nog zie ik je gezicht, omdat jij gewoon alles voor me bent. Laat het nu maar gaan, laat het nu maar vrij, laat je voelt dat voel ik net als jij dat voelt voor mij. Laat het nu maar gaan, laat het nu maar vrij. Ik lees het in je aan een ketting van gemis van alles wat ik voor jou beteken. En ben je verlamd omdat het niet te dragen is. Een pijn waarop ook jij niet had gerekend. Druk je handen stevig op je oren overal mijn stem. Zie je mijn gezicht, ook met je ogen dicht, dan weet je dat ik alles voor je ben. Laat het nu maar gaan, laat het nu maar vrij. Wat je voelt, dat voel ik net ik in je ogen dat je hart nu kiest voor mij. Laat het nu maar vrij. Liefste, geef je over. Ik zie. you call again